De burgemeester van Rotterdam wilde die wedstrijd niet tegelijk met de Songfestivalfinale. FC Utrecht wilde dan liever ergens anders spelen dan dat die verplaatst werd naar zondag. De rechter vindt dat dat wel kan en dus moet Utrecht ermee dealen. Dat is heel heel vervelend, die uitspraak. Omdat we natuurlijk liever wilden dat we dan neutrale terrein hadden gespeeld. Maar het is nu ook kop naar voren en met onze selectie in de Kuip voor zorgen dat we dat ticket binnen gaan halen. Maar vroeg naar bed zit er niet in. En nu, zondag. Nou, zaterdag het Songfestival kijken. Dat gaat u wel kijken. ja. <laughs> Dat kan nu wel. Dat kan nu wel. In Friesland is vanmiddag een man van 26 uit Rijswijk overleden bij een ongeluk. De man zat in een auto die van de weg raakte en tegen een boom tot stilstand kwam. Twee andere inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het erop lijkt dat de auto eerst nog een aantal andere bomen heeft geraakt. Elektrische auto's zien we steeds vaker rondkarren, maar elektrische vliegtuigen die zijn nog schaars. Op vliegveld Teugen in Gelderland hopen ze dat daar verandering in komt. Daar zit sinds kort de eerste elektrische vliegschool van Nederland. Edwin is enthousiast. Ik vind het leuk hoe, hoe dingen werken. En toen ik hoorde dat hier een elektrische vliegschool eh, begon, waarmee je dus als je daar eh, aan het vliegen bent niet de hele wijk lastig valt met een hoop herrie. Wat ik echt wel, wel belangrijk vind uh, dacht ik, van, nou eigenlijk super geinig, dat wil ik doen. Wel moet hij op tijd landen, want de batterij gaat maar een uur mee, vertelt de instructeur. Dus we zijn nu echt nog eh, ja, eh, een beetje gelimiteerd door de hoeveelheid batterij eh, of de hoeveelheid energie die we bij ons hebben. Maar dat wordt snel beter. De vliegschool hoopt dat de luchtvaart daardoor ook kan verduurzamen. Het weer, wind en regen vannacht. Het koelt af naar 9 graden. Morgen begint de dag nat en grijs. Later wel wat vaker zon. Het wordt 14 graden.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 I want to challenge you today. You're just as special as everybody else. You're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong in first class just like everybody else. Come on. You're just as special as everybody else. You're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong in first class just like everybody else. I want to challenge you today. You're just as special as everybody else. You're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong. the game to you. gonna do? I'm a lady, so I must stay classy. I keep it hot, keep it together. I want to get better. See, I would change my life, my life. Just what I do when I'm looking at me when I'm walking past the mirror.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 I go like ya. I go, I go, I go way I go, I go, I go way I go, I go, I go way I go, I go, I go way I go, I go, I go way I go, I go, I go way I go, I go, I go way I go, I go, I go way I go, I go, I go way I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I I go, I go, I go, I go, I I go, I go, I I go, I go, I I go, I go, I I go, I go, I I go, I go, I I go, I go, I I go, I go, I I go, I go, I I go, I go my, I go, I go, I go way. Feelings, So calling your phone cause I can't get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when we're loving it up? Oh, and what I gotta do is the hard way. My body wants to be in your arms, baby. Something I'll regret in the morning. But I just yeah. Get op jouw CFM Zandvoort. Volgende week vrijdag zijn we weer bij je.